You see, sometimes I fool moms. I say, oh, oh, baby. Green, van mij had hij nog veel hoger gemogen. Tired of Being Alone op nummer 293 in de Rolling Stone Magazine Top 500. Want daar zijn we mee bezig. En ik ga gewoon proberen dit uur zoveel mogelijk platen te draaien. Gebleven bij 292 staan er ook een aantal keer. En terecht The Clash. Dit is eh, van een eh, ja, misschien wel meest legendarische album London Calling Train in Vain.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 300 Madonna en Like a Prayer. 299 Prince, uh, Sign to the Times. One Way or Another Blondie op 298. Blondie krijgen we trouwens nog een keertje dit uur. 297 Neil Young, Heart of Gold, Bob Marley, Get Up, Stand Up op 296, 295, The Rolling Street Fighting Man, Led Zeppelin 294 met Black Dog, Tired of Being Alone, El Green 293, 292, The Clash met Train in Vain en zojuist ge eh, dus gehoord op 291, The Zombies en She's Not There. Dan gaan we meteen door met eh, ja, een van de drie noteringen uit The Zeros. Ja, de lijst komt dan ook uit 2004, dus dat is niet zo heel erg gek. Deze die eh, komt uit eh, ja, mijn geboortejaar.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 He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on.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 Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him kinda how this is. You could've rescued me from drowning, now it's too late. I'm on a thousand downers now, I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter or a call.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 I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Nummer 288. Veel Motown ook in de lijst. Ik ben er blij mee. Dit was een van de allereerste Motown nummer 1 hits in eh, Amerika. Barrett Strawn en Money That's What I Want op 288. Eh, Daarvoor 289 The Beatles Can Buy Me Love. En 290 Eminem, Dido en Stan. Ja, er staan ook een, eh, een aantal nummers. Maar liefst, ja, moet ik het goed zeggen. Drie nummers staan er twee keer in. Maar dan ja, ja, door iemand anders gedaan, zeg maar. Ehm, bijvoorbeeld, wat dacht je van Mr. Tambourine Man? die eh, twee versies, zowel van Bob Dylan als The Birds, staan beide heel erg hoog. Ook Blue Sweat Shoes eh, van Elvis Presley, die versie die hebben we al eh, gehad. Ergens rond de 450 of zo stond die volgens mij. de versie van Carl Perkins, die komen we nog heel hoog tegen. En ook deze plaat zetten er twee keer in. Het origineel van Aerosmith, die hebben we al gehad. Dit is de versie met Run DMC. nummer 286. all the shiny words where wear on the protein dome. heerlijk. Toch nog een beetje dat alternatieve geluid in de lijst. Pavement, het was een Amerikaanse band, bestond van 1989 tot en met 1999. En in 2010 deden ze nog een eh, goed ontvangen ja, reunietour. En dat gaan ze dit jaar doen ze dat gewoon weer in 2020. Dus 30-jarig eh, jubileum van Pavement. Summer Babe, de winter version altijd ook wel grappig. Eh, op nummer 286 en daarvoor 287 dus Run DMC samen met Aerosmith en Walk This Way. Tweede keer dat hij voorbij kwam, andere versie. We gaan naar 285. Eh, en ook eh, deze act, die staat er een aantal keer in. En ik ben er blij mee, want ja, dit hoor je gewoon normaal helemaal nooit meer. En ja, daar is deze lijst dan ook wel een beetje voor. Hè? En ja, daarom zenden we hem ook uit. Op nummer 285 vinden we een nummer. Eh, het, is, nou, het valt nog mee hoor. Er staan oudere nummers in de lijst. Uit 1965. Howling Wolf. Ja, als je dit hoort, ja, dit begint meteen goed. Smokestack Lightning op nummer 285. Ah! Elvis Costello en Attractions. Dat is al de derde keer dat ik hem eh, draai. In ieder geval, eh, derde week op rij. Eh, was ook, even ook de laatste keer, jongens. Moet ik wel even mededelen dat, die, dat, dat we een twee keer kwamen in deze lijst. Elvis Costello, What's So Funny About Peace, Love and Understanding op nummer 284. 285 daarvoor Howling Wolf en Smoke Stack Lightning. Ehm, ja, vanavond drie acts die je twee keer hoort. Ehm, ja, tenminste, de Beatles en de Rolling Stones, die heb je al twee keer gehoord. Maar ook deze band om twee keer voorbij. Of tenminste, dit is de tweede keer nou dat hij voorbij komt, eh, de band Blondie. 283 en geheel terecht een eh, van de drie noteringen van Blondie. Calm Me dus, op nummer 283. Andy en Call op eh, nummer 283. En van Calmy gaan we naar Help Me. Johnny Mitchell vinden we op nummer 282. Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time met 282 eh, Johnny Mitchell en Help Me. 283 daarvoor Blondie en Call Me. Me, Help Me. Ehm, ja, even kijken, nog een stuk of vier eh, te gaan. Dan zit het er alweer op. Ehm, ja, we gaan gewoon eh, sneller door. Ik, ik, had, had, gezegd aan het begin van de uur, ik ga zoveel mogelijk liedjes proberen dit uur te draaien. Dus ja, daar hou ik mij dan ook aan. we zijn inmiddels alweer bij 281. joh, gaat het echt zo snel? Niet normaal, man. 281 is voor The Man, Stevie Wonder. En You Are the Sunshine of My Life. You are the sunshine. inderdaad. 281. Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Nou, even snel eh, nog het eh, laatste overzichtje eh, voor deze uitzending. 290 Eminem en Dido Stan. 289 The Beatles en Can't Buy Me Love. En 288 Barrett Strong en Money That's What I Want. 287, Run e MC samen met Aerosmith en Walk This Way. Babe van Pavement op 286. 285, Howling Wolf, Smokestack, Lightning. What's So Funny About Peace, Love and Understanding van Elvis Costello en Attractions op 284. 283, Blondie, Call Me, Help Me, Johnny Mitchell 282. En zojuist op 281, Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Ja, en we blijven even in eh, de zonneschijn. Of tenminste, eigenlijk niet. <laughs> Als je die titel eh, ziet. 280, Bill Withers. Een van de beste stemmen uit de popmuziek ooit.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 Daarvoor 280, Bill Withers en 1 No Sunshine. Ja, dat was hem alweer. Het zit er alweer op, man. Eh, twee uurtjes gaat zo vlug altijd. Uh, volgende week trouwens, dat is wel even leuk. Eh, ik, ik neem alvast een klein stukje van de line-up van volgende week met je door. Want die is niet normaal goed, man. Volgende week. We beginnen meteen goed met David Bowie. Bruce Springsteen volgende week. Jefferson Airplay, Staples een Beatles, Chuck Berry, Beach Boys, U2... Eh, Stevie Wonder, even kijken, The Who, Radiohead, Blondie, ACDC. Ach man, het is heel, gewoon heel de line-up voor volgende week. Het wordt, eh, het wordt niet normaal goed eh, volgende week. En ik denk ook dat we over precies een week dat we dan op de helft zijn. ja, ik denk dat we langzaamaan toch wel de helft gaan bereiken van, van de lijst. Ach ja, wordt het maar alleen maar leuker en leuker en leuker. Het houdt niet op. Uh, gaan, ja, ik heb er nog eentje voor je, die, daar sluiten we dan mee af. in ieder geval deze editie van Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden werd die lijst gepubliceerd in het magazine. Wij zetten hem nog een keertje helemaal uit. Wel iedere week een klein stukje, maar kunnen we er ook lekker lang van genieten. Zo is het ook. Dit was eh, de Vriendnacht. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is de nummer 278. Muzikaal geneesmiddel in de vorm van The Cure. Dit is Pictures of You. Tot volgende week.